Volgens de Britse luchtvaartmaatschappij is een groot deel van het personeel gewoon komen werken. Daardoor konden enkele geschrapte vluchten toch vertrekken. De vakbonden daarentegen zeggen dat 80% van het cabinepersoneel staakt... en dat maar een derde van de vluchten wordt uitgevoerd. De driedaagse staking begon vrijdag om middernacht en zou 25.000 passagiers kunnen treffen. De vakbonden eisen een loonsverhoging voor het cabinepersoneel en een garantie tegen gedwongen ontslagen. De Amerikaanse president Obama heeft een laatste oproep gedaan aan de democraten in het Huis van Afgevaardigden om voor de hervorming van de gezondheidszorg te stemmen. Volgens Obama is de hervorming de belangrijkste op het gebied van de gezondheidszorg in ruim 40 jaar. Het nieuwe stelsel komt er pas als minimaal 216 afgevaardigden voorstemmen. Volgens de New York Times zijn er tot nu toe 207 voorstemmers en moeten 18 democratische afgevaardigden nog een beslissing nemen. Alle republikeinse afgevaardigden zullen zeer waarschijnlijk tegenstemmen, samen met 28 democraten. Op dit moment zijn er in Amerika naar schatting 32 miljoen onverzekerden. De hervorming van de gezondheidszorg moet daar een eind aan maken. De stemming over het nieuwe zorgstelsel is komende avond. In Moskou zijn zo'n 70 mensen opgepakt die meededen aan een demonstratie tegen de regering van premier Poetin. Volgens de politie zijn ze gearresteerd omdat er geen toestemming was gegeven voor de betoging. In diverse steden in Rusland gingen mensen de straat op, zoals in Sint-Petersburg, Kaliningrad en Vladivostok. In totaal waren enkele duizenden demonstranten op de been. Het protest was georganiseerd door oppositiegroepen die vandaag hadden uitgeroepen tot Dag van de Woede. De oppositie heeft kritiek op het economische beleid van de regering Poetin en eist meer vrijheid.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 Someday, somehow, you've got to make